Drie uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Jeugdzorginstelling De Heldering in Gelderland... is onveilig voor de opgenomen jongeren. Dat schrijft de Gelderlander op basis van gesprekken... met oud-bewoners, ouders en deskundigen. In de instelling zou in drugs worden gehandeld... en jongeren met gedragsproblemen zouden niet goed van elkaar worden gescheiden. Verder meldt de krant dat loverboys zo het terrein van de instelling inzetten op kunnen lopen... om vrouwelijke bewoners te benaderen. De Helderingstichting ontkent in de krant dat Loverboys vrij spel hebben... en wil verder niet reageren. Het kabinet heeft een nieuwe ambassadeur in Turkije benoemd. Het is Marianne de Kwaadste niet. Ze was eerder permanent vertegenwoordiger van Nederland bij de NAVO. Tegelijk werd bekend dat Turkije een ambassadeur in Den Haag heeft aangewezen, Saban Disli. Disli is een van de oprichters van de regerende AK-partij. Hij was directeur van de Nederlandse tak van een Turkse bank en heeft jarenlang in Nederland gewoond. Met de benoemingen zijn de betrekkingen tussen Nederland en Turkije weer genormaliseerd. De relatie was flink bekoeld sinds Nederland maart vorig jaar... Turkse ministers verbood hier campagne te voeren voor een referendum in Turkije. De computersystemen die ING gebruikt om klanten te controleren zijn verouderd. Uit een intern stuk dat het FD heeft ingezien... blijkt dat de plannen om de systemen te verbeteren niet allemaal op tijd zijn aangepakt. Een woordvoerder van ING bevestigt dat... maar zegt dat de bank zichzelf bij de aanpak van de computers... strengere eisen heeft opgelegd dan de toezichthouders. Eerder deze week bleek dat ING het OM een schikking van 775 miljoen euro moet betalen... omdat de bank jarenlang niet goed controleerde of transacties van klanten wel legaal waren. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog. In het noorden blijft een bui mogelijk. Het is een graad of 17. Morgen in het westen en noordwesten kans op een bui.